Kees Groot met het NOS-journaal. De politiebonden gaan actie voeren voor meer loon. Ze roepen hun leden op om vanaf morgen alleen nog bekeuringen uit te delen... bij grove schendingen van de openbare orde en veiligheid. In alle andere gevallen kan volgens de bonden worden volstaan met een waarschuwing. De bonden hadden minister Opstelten tot zes uur vanavond de tijd gegeven... om met een hoger cao-bod te komen. Volgens het ultimatum moest de minister in ieder geval met nieuwe voorstellen komen... voor meer loon, voor het veiliger en gezonder maken van het politiewerk... en voor een goed vervoegd pensioen. Heineken wil een limiet stellen aan het aantal wegwerpflesjes van 25 centiliter dat per klant mag worden verkocht. Volgens de bierbrouwer is dat nodig omdat vooral Aziaten massaal de kleine flesjes met draaidop kopen. Vorig jaar ontstond hetzelfde probleem bij Nederlandse melkpoeder. Heineken wil voorkomen dat de gewone consument misgrijpt in de supermarkt en wil daarom een maximum invoeren. De brouwer overlegt met de supermarkten hoeveel flesjes er per klant mogen worden verkocht. Voor de normale flesjes van 30 centiliter en de blikjes bier geldt de beperking niet. Waarom de flesjes zo populair zijn bij Aziaten wordt nog onderzocht. Op de WK Allround in Calgary heeft de Noorse Ida Njatun verrassend de 1500 meter gewonnen. De Amerikaanse Heather Richardson, leider in het algemeen klassement, werd tweede, Irene Wust derde. De Tsjechische Sablikova moet op de afsluitende 5 kilometer een kleine 6 seconden goed maken op Richardson. Titelverdedigster Wust blijft derde. In de eredivisie heeft FC Utrecht met 6-2 gewonnen van AZ. Bij de rust was het al 3-0. Eerder vandaag boekte Ajax een nipte 1-0 thuisoverwinning op Excelsior. Feyenoord won eenvoudig met 3-0 van NAC Breda. En FC Groningen won thuis met 2-0 van Hekkensluiter Dordrecht. Het weer. Vanavond neemt de bewolking vanuit het noordwesten toe en valt lokaal wat regen. Vannacht koelt het af tot ongeveer 5 graden.